Marielle Hageman met het NOS Journaal. GroenLinks-fractievoorzitter Sap wil dat de procedure voor de lijsttrekkersverkiezing in de toekomst verandert. Ze heeft zich de afgelopen dagen verbaasd, geërgerd en geschaamd. Sap zegt dat over de procedure die werd gevolgd rond de kandidaatstelling van Kamerlid Tovik Dibi. Het volgende congres moet wat haar betreft de procedure aanpassen. De selectiecommissie vond Dibi niet geschikt als lijsttrekker. Tovik Dibi kreeg vandaag gelijk van een geschillencommissie van de partij. Hij was daar in beroep gegaan tegen zijn afwijzing als mogelijke lijsttrekker. Volgens de geschillencommissie was de sollicitatieprocedure niet zorgvuldig genoeg. Het lichaam van de vermiste advocaat Fernand Tripels uit Maastricht is gevonden, net over de grens in Lanaken. Tripels werd sinds maandag vermist. Hij is vanmiddag gevonden door familie en vrienden, niet ver van de plek waar zijn auto was aangetroffen. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De 52-jarige advocaat Fernand Tripos was een bekende Maastrichtenaar. en werkte meer dan 25 jaar bij het familiekantoor. President Obama heeft gezegd dat de leiders van de G8-landen op hun top in Camp David zich concentreren op de economische crisis. Volgens Obama is er overeenstemming dat de crisis moet worden aangepakt met een mix van stimulerings- en bezuinigingsmaatregelen. Ook president Van Rompuy van de Europese Unie is bij de gesprekken. Van Rompuy zei dat de EU er alles aan doet om de financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen. De zorgen over de situatie van de Spaanse banken en een mogelijk vertrek van Griekenland uit de euro bedreigen de mondiale economie. In het zuiden van Frankrijk is een auto bij een rally het publiek ingereden. Volgens de eerste berichten zijn er zeker twee doden en vijftien zwaar gewonden. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Saint-Tropez. Onder de gewonden zijn ook kinderen en een baancommissaris. Waarschijnlijk is een van de deelnemers uit de bocht gevlogen. Het weer vannacht droog, morgenochtend overwegend bewolkt, in de middag zonnige periode, maar ook kans op een onweersbui.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 22e jaar alweer van deze hitlijst, aflevering 20 en vandaag weer de 18e mei van 2012. In de lijst vinden we 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook 3 platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Jesse G met Domino doet dat na 16 weken. 15 weken voor Michelle Kiwanaka en Home Again. En ook voor Katie Perry is het over. Part of Me verdwijnt na 13 weken. De snelste stijger is net als vorige week Rihanna. Where Have You Been gaat deze week 9 plaatsen omhoog de snelste is voor Flowrider en Sia de Wild Ones zak R11. Langs genoteerd is dat dezelfde plaat als vorige week. Jason Mraz, I Won't Give Up, staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst en daarmee het langs genoteerd van allemaal. Voor de eerste binnenkomen gaan we straks naar eh, plek 36. Een mengeling tussen Justin Timberlake en Justin Bieber. Zo wordt hij op eh, verschillende voorra's op den internet alweer genoemd. We beginnen de lijst op eh, nummer 39. Alicia Reed en de Jump Smokers.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 dus voor Alicia Reed en The Smokers Alone Again. En een mengeling tussen Justin Timberlake en Justin Bieber, dan blijf je dus op een Conor Maynard te komen. Dat gevoel krijg je als je zijn eerste single beluistert. Niet direct negatief bedoeld, want waar Justin Bieber toch vooral poppy muziek maakt gericht op pubers, daar heeft de in Britain geboren zanger toch vooral een uh, sound op. Meer eh, op de volwassenen gericht. Meinert is vooral bekend geworden met zijn covers op YouTube. Meer dan 50 eh, miljoen views had hij daar. Mede daarom wist hij ook nog eens de brand voor 2012 verkiezing te winnen van de Engelse MTV. Daarmee versloeg hij weer bekende namen als Lana Del Rey en Michel Kibraka. Zijn grote schare fans is dus een goed goed begin. Komende zomer komt dan ook nog eens zijn debuutalbum uit. Medewerking van eh, gerenommeerde producers als Kevin Rudolph en uh, eh, Jermaine Dupree.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 de langst genoteerde plaat in de lijst. Jason Mraz and I Won't Give Up. Hij zakt wel zeven plaatsen van 28 eh, naar 35. Voor op 36 nieuw van uh, Conor Meinhardt, Cat CNO. Voor de volgende binnenkomen gaan we naar 33. En de muziek van deze Alex Clare, die is gerust bijzonder te noemen. Maakte kennis met deze Engelsman via Up All Night. Een combinatie van rap, reggae en zware gitaren van hard rock of zelfs metal. De singer-songwriter heeft een radiovriendelijke stem die hij graag laat ondersteunen door heftige muziek. In zijn nieuwste single houdt hij zich eh, koest tijdens de complete, maar knalt in de refreinen met verschillende dubsteps. Niet vreemd. Als je nagaat dat Diplo en eh, Switch samen Major Lazer zijn uh, debuutalbum hebben geproduceerd. nu blijft opmerkelijk hoe Alex Claire als soulzanger, want zo klinkt hij in deze single, dubstep toevoegt. <laughs> Dit nummer klinkt hij als een uh, geslaagde combinatie van Moon 5 meets dubstep. Eh, met dit unieke geluid en IJslands Records achter zich verrast de 25-jarige Brit een grote hit te gaan maken. De eerste single die we van hem tegenkomen in The Euro Breakdown Too Close van Alex Clare is de tweede binnenkomen vandaag op nummer 33. oh so much time released afresh. song was over. no? It ain't over yet. Dolly daarom met haar nieuwe single The Big Hoops. Bigger the Better. In de tweede week kwam zij, eh, gaat zij omhoog. Ze kwam binnen op 38 vorige week en nu op 32. Kijken wij eens naar de lijst. Tot nu toe vinden wij op de 40ste plek 5 plaatsen verlies in de 12e week voor de Far East Movement samen met Justin Bieber Live My Life. Alicia Reed en de Smokers Alone Again. In de 15e week zakken die twee plekken naar 39. 38 vinden we Jack en Samuel Logic Can't Stop Me Now. In de 10e week zakken zij 5 plaatsen. En 6 plaatsen verlies nu voor Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving. In de 14e week zakken ze naar 37. Op 36 nieuw binnen Connor Minard, Can't Stay No. Jason Mraz, I Won't Give Up staat met 18 weken het langs genoteerd, maar zakte wel 7 naar 35. En 8 plaats verlies ook voor Colway Jepson. Call Me Maybe binnen 15e week zakt zij naar 34. Alex Clare, Too Close vinden we nieuw binnen op 33. En 32 is voor Nelly Fustaro, Big Hoops, Bigger the Better. In de tweede week dus 7 plaatsen omhoog, of 6 plaatsen omhoog van 38 naar 32. 31 is er dan voor Florida en Sia. In de 15e week zakken zij 11 plaatsen en daarmee de snelste zakken. Van 20 zakken dus naar 31. En op 30 vinden we een nummer wat gebruik maakt van zomerse gitaren. Een stevig gebied aan de hand van DJ Frank E. En niet geheel verrassend, een gefloten deuntje. Het gebruik van laatstgenoemde effect begint sinds vorig jaar eh, steeds vaker in platen naar voren te komen. En ook in de nieuwe van Flowrider. Whistle komt nieuw in op plek nummer 30. is de derde single die Flowrider uitbrengt voor zijn nieuwe album Only One Rider. En dan uh, part 2 wordt dat alweer van hem. Westkust weerbericht. Vandaag hebben we te maken met een frontensysteem van het lage drukgebied Zantieper. dat is alles boven het zuiden van Engeland. De zon schijnt daardoor vanochtend eh, af en toe, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Vanmiddag kan er zelfs hier en daar een buitje vallen. Een matige zuidoostelijke wind die draait naar zuid en de temperatuur die eh, stijgt naar maximaal 17 graden. Vanavond in de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft wel droog en bij een matige zuid- tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen weer flinke periodes met zon en het blijft dan droog. De wind waait eh, zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Temperatuur morgen zo'n 18 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het dan bewolkt en valt af en toe buien geregen. De wind waait uit het oost tot zuidoosten en is matig van kracht. temperatuur daalt weer naar een graad of 12. En zondag starten we de dag ook met wat buien geregen, maar gelijk, geleidelijk gaat ook wel de zon weer schijnen. Inmiddels komt het eh, tot buien en deze buien kunnen zelfs nog eens gepaard gaan met onweer. Windje waait zwak uit uiteenlopende richtingen. De temperatuur zal zondag iets warmer zijn. Het wordt dan maximaal 19 graden. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Betrouwbaar, maar wel origineel. In the Euro Breakdown op CFM, the countdown of the continent.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 In de tweede week gaan die platen omhoog van 32 naar 28. Op 27 ertussen zittend is Licky en I Follow Rivers. En die plaat zakt van 17 naar 27. De Babysitter Circus kwam vorige week binnen. Everything's gonna be alright.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 Ik heb. we reach the cloud fact You could point a finger but there's three pointing back hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying 1 samen met Nelly Furtado. Is Anybody Out There? In de zesde week gaat de plaat drie plaatsen omhoog van 25 naar 22. Volgens nog even tijd om rustig achterom te kijken. Vinden wij op 30 de nieuwe single van Flowrider en Whistle. Nieuw binnen dus op nummer 30. Vijf plaatsen winst voor Of Monsters en Men en Dirty Paws. In derde week omhoog naar 29. 28 is voor Avicii en Silhouettes. De plaat gaat vier plaatsen omhoog. Licky I Follow Rivers, die levert er 10 eh, in in de 13e week. Little Boots, Every Night I Say A Prayer gaat in de derde week omhoog van 30 naar 26. En Birding People Help The People in 13 week zakt de plaat van 16 naar 25. Van 29 omhoog naar 24 gaan de Babysitter Circus Everything's Gonna Be Alright. En Usher met Climax in de vierde week omhoog van 27 naar 23. Van 25 naar 22 in de zesde week. Kaneen en Nelly Furtado. Is anybody out there? En Natalia Kills, Kill My Boyfriend, die levert twee plekken in. Ze zak van 19 naar 21 in de 11e week alweer. En de vierde week voor Adam Lambert en Bruno Mars. Never Close Our Eyes. En de vierde week omhoog van 23 naar 20.